3 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Het kabinet maakt waarschijnlijk morgen bekend of en wanneer ABN AMRO naar de beurs gaat. Het is de bedoeling dat de staatsbank in delen naar de beurs wordt gebracht. Het eerste deel mogelijk al dit jaar. Twee maanden geleden leek een besluit al op handen... maar toen ontstond er commotie over salarisverhogingen aan de top van ABN AMRO. Minister Dijsselbloem van Financiën besloot toen om de beursgang uit te stellen. Zuivelcoöperatie Dutch Original Cheese fuseert met het veel grotere Duitse DMK. Daarmee komt de tweede kaasproducent van Nederland in Duitse handen. De Nederlandse tak blijft een zelfstandig onderdeel van het nieuwe bedrijf. Het bestuur denkt dat de Duitsers de coöperatie kunnen helpen bij het meeliften op de groeiende markt. Nu het Europese melkquotum is opgeheven, groeit de export van kaas. Oud-minister Zalm van Financiën vond het bod van 178 miljoen euro van de NS op het vervoer over de hoge snelheidslijn erg hoog. Dat zei hij voor de parlementaire enquêtecommissie. Toch vond Zalm de hoogte van het bod geen reden om het af te wijzen. Zalm zei verder dat hij groot voorstander was van het openbaar aanbesteden van de HSL Zuid. Zijn toenmalig collega Netelenbos van Verkeer wilde de lijn juist gunnen aan de combinatie NS, Schiphol en KLM. Michael van Praag trekt zich terug uit de race voor het voorzitterschap van de FIFA. Hij sluit zich aan bij prins Ali bin al-Hussein, zo schrijft hij in een verklaring. De Jordaanse prins is een van de uitdagers van zittend voorzitter Sepp Blatter. Het is nog onduidelijk of de Portugees Louis Figo zich nu ook terugtrekt. Blatter gaat voor zijn vijfde termijn en is favoriet. De verkiezingen zijn volgende week vrijdag. Het weer, de zon schijnt flink, maar vooral in het binnenland ontstaan ook stapelwolken. In het oosten valt vanmiddag misschien nog een bui. Het wordt 15 tot 18 graden bij een matige westelijke wind. Morgen droog en wisselend bewolkt bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum staat tussen knooppunt Del en de afrit Leerdam 6 kilometer file door een ongeluk.